Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De maximale straf voor doodslag gaat omhoog van 15 naar 25 jaar. Ministers Grapperhaus en Dekker komen vandaag met een wetsvoorstel hiervoor, meldt de Telegraaf. Er is al langer kritiek op de maximumstraf voor doodslag. Vooral het verschil met moord, waarvoor rechters 30 jaar of zelfs levenslang kunnen opleggen, zou te groot zijn. Moord en doodslag zijn beide het opzettelijk doden van iemand, maar bij doodslag gebeurt dat in een opwelling. 1,4 miljard euro maakt het kabinet vrij om mensen zonder werk te begeleiden naar een nieuwe baan. Dat schrijft minister Koolmees aan de Kamer. Het is de bedoeling dat werkzoekenden zoveel mogelijk bij één loket terecht kunnen voor hulp. Volgens Koolmees zullen door de coronacrisis meer mensen hun baan verliezen. Komende ochtend debatteert de Tweede Kamer over het derde coronasteunpakket aan bedrijven. In de zaak van de Amerikaanse Breonna Taylor, die een half jaar geleden door de politie in haar bed werd doodgeschoten, wordt van de drie betrokken agenten één aangeklaagd. De politieman wordt vervolgd voor bedreiging en niet voor het doden van Taylor, heeft een onderzoeksjury in de staat Kentucky besloten. Na het besluit zijn in de stad Louisville protesten uitgebroken. Op sommige plekken braken gevechten uit tussen betogers en de politie. In Louisville is een agent neergeschoten, maar het is niet duidelijk of dat bij de protesten gebeurde. Luis Suarez gaat van FC Barcelona naar Atletico Madrid. De club betaalt 6 miljoen euro voor de oudspeler van Ajax en FC Groningen. Afgelopen weken leek Suarez dicht bij een transfer naar Juventus. Maar dat liep stuk omdat Suarez geen EU-paspoort heeft... en de Italianen al aan het maximum zit van twee spelers van buiten de EU.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 9. moeder in Parijs, ook een moeder in de kist. Dus zijn moeder maak ik blij, maar ook een moeder die ik mis. Het doet me pijn, er zijn gevoelens die ik wist. Ik zeg je eerlijk, mensen, vroeger had ik niks. Ik heb geslapen op het treinstation. Alleen God weet mijn eindstation. Geboren om te winnen, dat begrijp je toch? Ik moet een miljonair zijn voor mijn kleine kom. Hey, nu weet ik goed, wow, kreeg met heel veel smaak eraan. Excuseer me, mag ik even van de tafel gaan? Het laat me koud na alles wat je mij hebt aangedaan. Daarom hangen wij nu aan het draadje naast de kabelbaan. Ik ken de bodem, net als jou heb ik daar vaak gestaan. Op vakantie zal ik even met mijn vader gaan. Want als het regent, denk ik soms nu laat maan traan. Ik maak muziek, maar dankzij Gods wil slaat het aan. Wees niet verbaasd als hij gaat kraken vannacht. Want zijn moeder die is broken en zijn vader zit vast. Dus zijn hoofd is op een rare bedrag. Maar wat nou als dat jongetje het maakt op een dag? Ik heb een moeder in Parijs, ook een moeder in de kist. Dus een moeder maak ik blij, maar ook een moeder die ik mis. Het doet me pijn, er zijn gevoelens die ik wist. Ik zeg je eerlijk, mensen, vroeger had ik niks. Ik heb geslapen op het treinstation. Alleen God weet mijn eindstation. Geboren om te winnen, dat begrijp je toch? Ik moet een miljonair zijn voor mijn kleine kom. Er was geen maybe man, ik moest het maken Een paar dingen die ik met mijn moeder koester samen Een paar dingen zal ik nog voor moeten boeten laten Maar zonder doekoe in mijn zakken, broeder, moest ik slapen Al die boeten maakt die iedereen mijn fel is Veel te vaak genaaid, broeder, kijk hoe dik mijn vel is Weet je wat het wel is? Dat het leven soms een hel is Kwam hem tegen, hij zei wel is. Voor die spa bedoel geen wellness, in mijn buurt is te veel herres En ik wil niet meer terug daar Ik kom bij mijn ma met envelop en ik kus haar Ik zorg ervoor dat pa niet bij de bus staat Ik verzorg mijn ouders tot ze liggen op rustplaats moeder in Parijs, ook een moeder in de kist. Dus zijn moeder maak ik blij, maar ook een moeder die ik mis. Het doet me pijn, er zijn gevoelens die ik wist. Ik zeg je eerlijk, mensen, vroeger had ik niks. Ik heb geslapen op het treinstation. Alleen God weet mijn eindstation. Geboren om te winnen, dat begrijp je toch? Ik moet een miljonair zijn voor mijn kleine kom. ZFM. Hoor je nu overal, hoor je nu overal. Ieder en maal weer. ZFM Zandvoort. Uno, dos, tres, cuatro. to get away from me keuze ZFM.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 But the pieces of you hold me back every time. Gotta set them alight and make them carbon. inside my head. And I can't smell a cigarette without picturing the smoke you left. You're hanging on to the book by my bed. And the letters making up your name are standing out on every page. Cause I'm finding pieces of you in the back of my mind. Find you somebody new, I'm still looking for mine pieces of you Hold me back every time.